Van 7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het plan van de Europese Centrale Bank... om staatsleningen op te kopen van eurolanden. VVD, PVV, CDA, SP en ChristenUnie willen niet dat de obligaties van probleemlanden... op het bordje van de andere landen terechtkomen. De ECB wil net als de Amerikaanse federale bank de staatsschulden opkopen om banken te ontlasten. Op die manier komt er bij de banken geld vrij voor investeringen en kredieten voor bedrijven. Minister Dijsselbloem vindt dat de Kamerleden zich niet met het monetaire beleid van de ECB moeten bemoeien, omdat de ECB onafhankelijk is. Het geweld in Oost-Oekraïne laait weer in alle hevigheid op. De strijdende partijen bestoken elkaar met mortieren en andere artillerie. Officieel geldt er een bestand, maar daar trekken ze zich niets van aan. De zwaarste strijd woedt rond de luchthaven van Donetsk. De pro-Russische rebellen en het regeringsleger claimen allebei dat ze de controle over het terrein hebben. Door de bombardementen kwamen vandaag zes burgers om het leven. Veel inwoners van Donetsk zijn inmiddels gevlucht voor het geweld. Staatssecretaris Teven stelt toch tijdelijk geld beschikbaar aan gemeenten om uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood te bieden. Teven is eigenlijk tegen zo'n opvang, maar de rechter heeft de gemeente daartoe verplicht in afwachting van een oordeel van het comité van ministers van de Raad van Europa. Ondanks kritiek van onderwijsorganisaties zet staatssecretaris Dekker de rekentoets op middelbare scholen door. De organisaties zijn niet tevreden over de toets en vinden dat die niet mag worden gekoppeld aan het diploma. Maar Dekker houdt vast aan zijn plan. Dekker benadrukt dat het niveau van het rekenonderwijs al een tijd slecht is, maar dat kinderen daar niet te dupe van mogen worden. Hij wil dat het onderwijs ervoor zorgt dat het beter wordt en noemt het flauw om de toets de schuld te geven. Het weer, alleen langs de noordelijke kust nog een bui. Vannacht koelt het af tot ongeveer min 2. Morgen en donderdag van tijd tot tijd zon en droog. S'nachts ligt de vorst, overdag een graad of 2. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan nog files op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Amstel Business Park en afrit Rij 2 kilometer. Er staat er een auto stil op de rechter rijstrook. A12 Utrecht richting Den Haag bij knoop het Gouwen 7 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt plein 2 en bij Moordrecht 2 kilometer.